Die weigerde vanavond aanwezig te zijn bij een spoeddebat over de bezuiniging op het passend onderwijs. De voltallige oppositie wilde dat Rutte naar de Kamer zou komen, maar die zei dat de minister van Onderwijs het prima zelf af kan. SP-leider Roemer verweet Rutte arrogantie en fractieleider Rauwvoet van de ChristenUnie zei dat hij namens 74 Kamerleden zijn treurnis uitsprak over Rutte. In het debat gaf minister Van Bijsterveld geen krimp. Ze hield vast aan de bezuiniging van 300 miljoen euro op de extra hulp voor leerlingen met problemen. Bagdad eist van de Verenigde Staten een miljard dollar aan herstelbetalingen. Volgens het stadsbestuur is de VS verantwoordelijk voor de schade die is toegebracht tijdens de oorlog in Irak. Behalve een miljard dollar wil Bagdad ook excuses. In een aanklacht tegen het Amerikaanse leger staat dat het de stad heeft ontsierd... door het bouwen van muren ter bescherming tegen opstandelingen. Zo is onder meer een betonnen muur aangelegd rondom de beveiligde groene zone... waar diverse ministeries en de Amerikaanse ambassade gevestigd zijn. Door de bouw werden trottoirs en rioleringen vernield. Amerika heeft nog niet gereageerd op de eis van Bagdad. Bij de anti kadhafi betogingen in Libië zouden tientallen doden zijn gevallen. Bevestigde informatie komt nauwelijks naar buiten. Maar volgens diverse bronnen is met scherp geschoten... en is er gevochten tussen aanhangers en tegenstanders van Gaddafi. De anti-regeringsdemonstranten hadden vandaag uitgeroepen tot Dag van de Woede. In de Europa League heeft PSV het uitduel tegen het Franse Lille met 2-2 gelijk gespeeld. Bij rust stond het 2-0 voor Lille, maar in de laatste 10 minuten scoorden Bauma en Toivonen voor PSV. Ajax won in Brussel met 3-0 van Anderlecht. hier op de dag versloeg FC Twente in Rusland Rubin Kazan met 2-0. Over een week zijn de returnwedstrijden in de Europa League. Dan het weer. Vannacht overal de vorst. Overdag vooral in het noorden en oosten bewolkt. Elders zonnig.